Er werden DNA-sporen gevonden van een mogelijke dader, maar die werd nooit opgepakt. Tot nu. In Zweden is nu een man aangehouden. Hij is 51 en komt uit Libië. De verdachte is inmiddels naar Nederland gebracht en zit hier vast. Er worden nog steeds mensen gegijzeld in een trein in Pakistan. Er waren oorspronkelijk 400 mensen aan boord. Inmiddels is een deel vrijgelaten en een deel bevrijd door het leger. De trein werd gisteren overgenomen door een groep rebellen... die zichzelf het bevrijdingsleger van Balochistan noemt. Correspondent Davy Boerema legt uit wat voor club dat is. Nou, ze strijden al heel erg lang voor een eigen staat. Balochistan is de grootste provincie van Pakistan. Ze is heel rijk aan grondstoffen. Maar die separatisten zeggen, ja, de lokale bevolking ziet daar niks van. Dat geld gaat allemaal recht in de handen van de Pakistanse regering, zeggen zij. En daarom strijden zij voor onafhankelijkheid. Het plan zou nu zijn om gijzelaars te ruilen voor activisten die in de gevangenis zitten... omdat ze strijden voor een onafhankelijk Beloechistan. En pro-Russische hackersgroepen proberen online mensen te ronselen om te spioneren... of bijvoorbeeld nepnieuws te verspreiden. Ook in België gebeurt dat, kwamen journalisten van de Vlaamse omroep VRT achter. Ze gingen undercover in groepen op de chat-app Telegram... waar de pro-Russische groepen allerlei klusjes aanbouwden. We kregen ook oproepen te zien om drinkwatercentrales te hacken... of om meer mensen te ronselen. België ging het om een tiental incidenten, nooit om sabotage... wel om cyberaanvallen of nepnieuwscampagnes. Zo wordt gevraagd om bijvoorbeeld de mailadressen van Belgische journalisten te verzamelen. Als je zo'n klusje aanneemt van de pro-Russische groepen... word je uitbetaald in een som cryptomunten. Het weer, een wisselend dagje met een beetje van alles wat. Af en toe opklaringen met zon, maar tussendoor zijn er ook pittige buien met kans op hagel.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 Gezellig samen koffie-thee drinken in de ochtend. En daarna een we lunchen met verse, zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom in sfeer proeven en blijf gezellig hangen. En het is helemaal gratis. Elke dinsdag en aanmelden is niet nodig. Koffie en thee van 10 tot 12 uur. En de lunch en de soep van 12 tot half 2. Deelname op elk moment mogelijk. Pluspunt Zandvoort Noord. De Black Mamba. Love is on my side. I left home when I was only sweet 16 Chasing blind love and a bunch of broken dreams thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love. feel it when it rains. I can feel it still running through my veins. I, I ran so fast I couldn't even run.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 Stappen met pluspunt. Wandelen is leuk en het is nog leuker om dit samen te doen. Trek de stoute schoenen aan en ga met ons mee. Neem de buurtvrouw of de buurman ook mee. Ze blijven lekker met elkaar in beweging. Om de week op maandag van kwart voor tien tot elf uur. Om kwart voor tien verzamelen we bij Pluspunt, gratis koffie of thee... en om tien uur start de wandeling. just like me They long to be close to you Why do stars like me, like me. They long to be close to you waren de Carpenters met Close to You. Van Dick Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwe Diep in Den Helder. Waar schoolvrienden een band oprichten die onder de wisselende namen opereerden. Het repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones en de Eagles en een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit... maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities... om zo rond 1992 eerst Haarlem en later Amsterdam als uitvalsbasis te nemen.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 De kosten zijn 3,50 inclusief materialen, koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord. Sam Cooke, only 16. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was too young. to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, only sixteen, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall in love, and I was too young to know. But she was too young to fall in love, and I. Zomer of winter, altijd weer ZFM. dit was het. USA for Africa. We are the world. Ja, Brezema. Alles komt goed. Als de Yeah, and instrumentaal van de week. ZZ en de Maskers was een Nederlandse beatband uit de jaren 60 afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door de Zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in het Nederlandse popcultuur. Hier zijn ZZ en de Maskers en Lanco Parza. distant rumble Danny Vera met Distant Rumble. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij een activiteit zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijk gezondheid wat beperkt is... bent u van harte welkom in deze veilige en gezellige sfeer waar u helemaal uzelf kunt zijn. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie en thee. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord.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 Oh, do not forsake me I'm loving angels instead When I'm feeling weak Yeah. Animals was de naam van een Engelse groep die deel uitmaakte van de Britse beat-explosie van het begin de jaren 60. De blikvanger van de Animals was zanger Eric Burden. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Alan Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Shane Chandler, drummer John Steele en gitarist Him Hilton Valentine de Allen Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit de kleine jazz- en bluescircuit in Newcastle. Toen een jaar later Eric Burden als zanger kwam, veranderde men de naam in The Animals. De uitzonderlijke stem van Burden plaatste hem als snel op de voorgrond.